Uur. Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de TBS-kliniek in Nijmegen mag komend weekend niemand op verlof. Het heeft de pompenkliniek besloten nadat twee TBS'ers begin deze week waren ontsnapt. Ze gingen er via een gat in het hek vandoor en stapten in een auto die klaarstond. De kliniek heeft nu dus besloten dat TBS'ers dit weekend niet op verlof mogen. Ook is er sinds de ontsnapping meer toezicht op het terrein en wordt er een extra hek neergezet. De twee ontsnapte mannen zijn nog steeds spoorloos. Onze economie is begin dit jaar toch gegroeid. En dat had het CBS niet zien aankomen. We hebben met z'n allen meer geld uitgegeven dan verwacht. Vooral de uitgaven van consumenten aan cultuur en recreatie... die bleken veel groter te zijn dan eh, bij de eerste raming dachten. Dus dat heeft wel behoorlijk bijgedragen aan die groei. En ook maakten bedrijven veel winst. Vooral bedrijven in de olie- en de energiesector gingen goed... maar ook reisbureaus en horeca deden goede zaken. Lange rijen op Eindhoven Airport. Reizigers klagen dat ze uren moeten wachten om op het vliegveld te komen. Volgens Eindhoven Airport is er een tekort aan security personeel... maar ontstaan de lange rijen vooral doordat reizigers uren te vroeg naar het vliegveld komen. De duurste parkeergarage van Europa vind je in Amsterdam en wel op de Zuidas. Wie zijn auto daar parkeert betaalt voor één dag 80 euro. Jezus Maria Magdalena, damn sister. Ja, dat is een flink bedrag. En dan zou je verwachten dat je auto veilig staat, maar dat valt vies tegen. Er is twee keer een auto van mij gestolen hier uit de garage. We deden een borreltje naar werk en eh, ze kwam terug en uh, ruitje ingeslagen, tas eruit. Precies de plek waar mijn laptop was, was uh, eh, de ruit ingeslagen. Laptop meegenomen, spullen lagen gewoon buiten de auto. Op Google Maps krijgt de parkeergarage dan ook maar 2,7 sterren. De garage zegt wat te gaan doen aan de veiligheid. Het weer, is nu even droog, maar wel bewolkt. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het is een graad of 23. Morgen ook 23 graden. Met zon in het oosten en wolken en buien in het westen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. Kleine 10 minuten vertraging bij Diemen Noord. En 10 minuten vertraging op de A9 Amstelveen Alkmaar. Bij en Velzen. 3 kilometer file.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 heeft al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zever, vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze poos zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mean Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.